Weven op de wind. Ver weg naar het paradijs, blij als een kind. Mm. En met mijn vleugels zwaaide ik naar jou op een bom, op de mooiste zonnestraal malenaria. Mm. Het lied vroeg ik, toen ga je mee. Kom, vlieg met mij over land en zee. maar wel alleen met jou. Met jou. Onder mijn vleugels gaf ik jou een tijd. Een warm is al vaak alleen gegaan, zonder jou. Maar ik kwam jij was te ver vandaag. Neşga Neşga Devin